uur. Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NWS op 3. Het is een zooitje op veel snelwegen. Komt dat veel boeren uit het Gelderse Stroe nu op weg zijn naar huis. Op de A12 is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en een tractor. Meerdere mensen zijn daarbij gewond geraakt. De weg richting Utrecht zit dicht. Ook op de A6 bij Emmeloord is het chaos door een trekkerblokkade, ziet deze verslaggever van Omroep Flevoland. Automobilisten die slalommen daar omheen, dat levert natuurlijk gevaarlijke situaties op. De politie is voorbereid, want ze zijn eh, in grote getalen aanwezig. Ook politieagenten in onopvallende, best wel snelle auto's eh, rijden rond. En als je denkt dat dat het was, dan heb je het mis. De A1 tussen Barneveld en Knopen Beekbergen zit ook al uren dicht. Een vrouw van 22 uit Den Bosch, die vorig jaar haar halfzus doodstak... moet zich van de rechter laten behandelen in een tbs-kliniek. Na de steekpartij vlucht het slachtoffer nog naar de buren... maar ze overleed daar alsnog. De dader zegt dat ze een psychose had en niet wist wat ze deed... en ook hoorde ze stemmen. Nog twee vrouwen hebben aangifte gedaan van needle spiking... op het dancefestival in Den Haag afgelopen weekend. Een andere festivalganger deed dat eerder al. Een man van 31 werd op het evenement zelf opgepakt... vertelde de organisator al eerder aan Hart van Nederland. Een van de bezoekers heeft gesignaleerd. Ze hebben het aangegeven aan de beveiliging. Die heeft gelijk die jongen beetgepakt en aan de politie overgedragen. Tijdens die aanhouding bleek hij inderdaad een naald op zak te hebben. Wat daar nou precies in zat is nog niet duidelijk. En Amber Hart gaat een boek schrijven over haar ex Johnny Depp. Maandenlang waren de twee verwikkeld in een rechtszaak. Volgens de actrice was dat een oneerlijke strijd. To my dying day will stand by every word of my testimony. I think vast majority of this trial was played out on social media. I think that this trial is an example of that gone haywire, gone amok. And the jury is not immune to that. Met het boek wil Amber Hart haar kant van het verhaal vertellen. Het geld dat ze ermee kan verdienen is in ieder geval ook wel welkom. Amber Hart verloor de rechtszaak tegen Johnny en moet hem 8 miljoen euro schadevergoeding betalen. Het weer, is lekker zonnig met een graadje of 20 aan de kust en 27 in Limburg. Morgen wordt het nog een paar graden warmer. Dan is het eerst ook zonnig. Later komen er vanuit het zuiden wel wolken. En daar vallen ook wat regen- en onweersbuien uit. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan maar een paar files met vertraging op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen knooppunt Burgerveen en Hoofddorp-Zuid. Dat komt door een ongeluk. Je hebt 10 minuten oponthoud en er zijn twee rijstroken dicht. En het is druk op de N207 van Hillegom naar Alfa aan de Rijn.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 Baila, baila, baila. que yo siempre cantaré. Cuando se marea dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores cuando se quema labores, cuando se embala su vela, cuando se embala motores.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 En in ruil daarvoor krijgen ze extra ambtenaren. Busvervoer en medische zorg worden door het Rijk geregeld. Voor het eerst sinds jaren heeft een pensioenfonds bekendgemaakt dat de pensioenen verhoogd worden. Gepensioneerden bij het PME-fonds voor metaal en technologische industrie krijgen er vanaf volgende maand ,29% bij. En wielrenster Ellen van Dijk is voor de vijfde keer Nederlands kampioen tijdrennen geworden. Op het parcours rond Emmen was ze ruim één minuut sneller dan Shirin van Anrooy en Rianne Marcus. Het weer een heldere avond en het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden.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 She loves the cocaine, but cocaine don't love her back. When she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Way back in high school when she was a good Christian I used to know her, but she's got a new best friend A drag queen named the Virgin Mary takes confessions She's a 90s supermodel Yeah, she's a master parties.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 give me little light, spark it up. Cause me need little fire in my life. What a long time in a get to see you. Panty wetter than the water way in the Rio. Take me high up like a me and me Jesus.